In ruil daarvoor willen de Republikeinen onder meer aanpassingen aan de zorgwet van Obama en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt er alleen over te praten als het schuldenplafond omhoog gaat, er geen extra eisen op tafel komen en er een einde komt aan de shutdown. Een klein deel van de bibliotheekcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam krijgt nieuw onderdak. Een deel van de boeken gaat naar de Universiteit van Leiden, het Vredespaleis in Den Haag en het Kennis- en Documentatiecentrum voor Medische Geschiedenis in Urk, heeft minister Bussemaker van Cultuur aan de Tweede Kamer laten weten. Voor ongeveer 700.000 titels is geen nieuwe locatie gevonden. De bibliotheek van het Tropeninstituut wordt op 1 januari opgeheven... omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw grensbewakingssysteem. Dat moet rampen zoals vorige week bij Lampedusa voorkomen. Het plan is om in december te beginnen met het communicatiesysteem Eurosur... waarmee lidstaten snel gegevens kunnen uitwisselen over ontwikkelingen aan de land- en zeegrenzen. Oud-burgemeester Kilpatrick van de Amerikaanse stad Detroit is veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan samenzwering, fraude, afpersing, omkoping en belastingontduiking. De 43-jarige democraat zat al eerder vast... voor onder andere mijneed en belemmering van de rechtsgang. Kilpatrick liep tegen de lamp omdat eh, sms-berichten uitlekten... waarin hij aannemers dwong om samen te werken met een vriend van hem. Het weer, vannacht minder buien.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 this night you care for me. Now you're talking like you made a change. The more you talk, the more things sound the same. had your chance to never, never change. No, you're never gonna get it. Not this time. Never, never gonna get it. My love, no, you're never gonna get it. Had your chance to never, make a change. Pop. Now you promise me the moon and stars. Save your breath, you won't get very far. Pop. Gave you many chances to make Het ritme van Zandvoort.